Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De Zuidpolitie heeft geschoten op duizenden stakende mijnwerkers die kapmessen en speren droegen. De mijnwerkers zouden daarvoor ook op elkaar hebben geschoten. Er zijn volgens lokale media zeker twaalf doden gevallen. Gevechten vonden plaats bij een platinamijn. Er kwamen eerder deze week al negen mensen om tijdens gevechten. Was het gevolg van een conflict tussen twee rivaliserende vakbonden. Vechtsporter Badr Hari wil schoon schip maken en zijn verantwoordelijkheid nemen, laat hij weten via zijn advocaten. Hari heeft bekend dat hij tijdens het dancefeest Sensation White in de arena een man een klap in het gezicht heeft gegeven, maar voor andere verwondingen van het slachtoffer is hij niet verantwoordelijk, zegt zijn advocaten. Hari heeft ook bekend dat hij in het uitgaansleven een keer een kopstoot aan iemand heeft uitgedeeld, maar ontkent de mishandeling van de man bij Club Air, net als de mishandeling van een ex-vriendin. Het Openbaar Ministerie kwam vandaag met de bekendmaking dat de 27-jarige Hari verdacht wordt van in totaal zes mishandelingen. Vier meer dan tot nu toe was gemeld. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Heek zegt dat Julian Assange geen toestemming krijgt om het land te verlaten. De oprichter van Wikileaks kreeg vanmiddag te horen dat hij asiel krijgt in Ecuador. Hij zit nu in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. Om naar Ecuador te gaan moet Assange over Brits grondgebied reizen. Volgens Heek is er geen garantie dat Assange naar Ecuador kan vertrekken zonder te worden opgepakt. Heek benadrukt dat Assange in Zweden is beschuldigd van verkrachting en dat hij om die reden uitgeleverd zou moeten worden. Het heeft niets met Wikileaks te maken, zei Heek. Dan het weer, vanavond en vannacht bewolkt, maar tussendoor ook enkele opklaringen. Temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen eerst vrij veel wolkenvelden, maar in de loop van de middag steeds meer zon.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 Ah. Ik zou al blind en doof zijn, niet goed bij mijn hoofd zijn, niet alles op een rijtje. Ah. Als ik niet zag wat ik hier voor me had, want zij is Ze heeft een beauty en een brains.